site een man vals beschuldigd van een erotisch getint gesprek op internet met een kind. In 2009 had de rechtbank haar daarvoor een taakstraf opgelegd. Toen ze in beroep ging maakte het Hof in Den Haag er een celstraf van. De Hoge Raad heeft die straf voor Van Hertem nu definitief gemaakt. De juridische strijd bij Ajax krijgt weer een vervolg. De NV Ajax en de commissarissen ten haven Davids, Overs en Reumer gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechter in Haarlem. Die schorste maandag de benoeming van de directeuren van Gaal en Sturkenboom, omdat hij ervan uitgaat dat de aandeelhouders het vertrouwen in de raad van commissarissen van Ajax zullen opzeggen. De commissarissen, behalve Kruif, hadden van Gaal en Sturkenboom benoemd. Het hoge beroep dient waarschijnlijk in januari. Voor de tweede keer dit jaar heeft een hefbrug over de Gouwen in Zuid-Holland het begeven. De sluisbrug in Alphen aan de Rijn kan niet meer omhoog doordat een van de kabels is gebroken. Het scheepvaartverkeer kan er niet meer door. Het duurt nog zeker tot maandag voor de brug is gerepareerd. In juni waren er problemen met de hefbrug in Waddingsveen. Die viel toen 30 meter naar beneden. Het weer. Vannacht vooral aan de kust buien, verder klaart het op. Morgen opnieuw buien, maar minder wind. Het wordt een graad of 7. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen maar en Knoop het Watergasmeer 8 kilometer. De A2 van Utrecht naar Amsterdam voor Knoop het Amstel 6. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoeterwoude 5 kilometer. Op de A9 Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer 4. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen Knoop het Amstel en Sloten 5. Op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. Op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd richting Zaanstad. Voor afrit Volendam staat 13 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 If I have to Jim Beavers en John Randall, zij schrijven het voor hem. En eh, John Randall is ook degene die eh, dit allemaal eh, geproduceerd heeft voor deze man. En dan heb ik het over Dirks Bentley. Am I the only one tonight?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 is dan weer eh, Jake Owen die je daarnet hoorde met eh, Barefoot Blue Jean Night. Dylan Alman, hij schreef het voor die man. En eh, ja, het is eigenlijk uitgebracht op een cd die pas geleden verschenen is. begin van het vorig jaar. En april was eigenlijk de officiële release datum. Maar ik heb begrepen dat hij ergens in, in februari al in, de, in de schappen lag van diverse platenzaken in Amerika. En daar was die Jake Owen toen tijd eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Maar ja goed, wat gebeurd is, is gebeurd. Hè? Alleen nou, waarom, waarom, slaat deze cd nou over? Nou ja, goed, er zal wel een vuiltje op zitten, denk ik dan bij mezelf. Misschien heeft u het al gehoord, eh, een nummer wat eh, Vince Gill in 86 geschreven heeft. En nu herkent u het zeker, hè? Nee, niet uitgevoerd door eh, Vince Gill zelf, maar door Bailey en The Boys. Man en vrouw uit Amerika. ever really cared. When I've reached out for you, you've always Boy heeft eigenlijk wel een beetje de stem hè, van die Vince Gill. Bailey and the Boys, Never Knew Lonely. Luke Bryan. Hij is niet verleggen hoor. Hey girl, hoort u hem? Hij heeft het over Country Girls. En dan staat er nog tussen aanhalingstekens... Hey, check it for me please. Got a little boom in my big truck.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 Yeah, move like the river flows dan zou ik nou eigenlijk weer een hele rustige plaat achteraan moeten draaien. Zoals dat uh, ooit is geschreven door uh, Trisha Yearwood en uh, Real Life Woman. Daar is een mooie tegenhanger voor dit nummer. Maar ik heb toch gekozen voor Eric Church. Hij heeft het over Homeboy. You too bad for a little square town With your hip-hop hat and your pants on the ground Heard you gust out mama pushed daddy around Before you tore off in his car all running these dirty old streets.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 Dit homeboy Eric Church. En eh, ook uitgebracht eh, begin van dit jaar. Ik heb een cd opgeduikeld uit 2000. En daar staan ook een aantal prachtige nummers op. Het is ook zo'n CDX volume 233, februari 2000 om helemaal precies te zijn. Dus misschien is dit wel uitgebracht in 1999. In the name of love. of his Malibu. They made love. And for the worst and for the best, with their best friends as their guests. In her mama's wedding dress, she said, I do. Dus ja, niks of niemand is gespaard om eh, dit zo mooi op te nemen. James Stroud en Barry Beckett, dat zijn de producers. En Skip Ewing en Doug Stone, zij hebben het geschreven. Prachtig liedje, prachtige tekst. Op een gegeven moment eh, komt er ook in voor van...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 Ik ben een eh, balladeer, dat weet ik. Dat hebben ze al vaker tegen mij gezegd. En ik heb u ook al vaak verteld van... Ik zal eens een keer een programma samenstellen met liedjes die ik dus echt heel erg mooi vind. Maar dan zult u een eh, programma tegenkomen met alleen maar ballads. Ik heb ook weer een ballad gevonden die ik even aan u wil laten horen als voorbeeld van Clay Davidson. Nee, het is geen man die erg bekend is in de country scene, maar Liz Hengber, Dana Bryant en River Redford. Hij of zij <laughs> hebben dit voor hem geschreven. Unconditional. Let u eens op de tekst en ook hoe dat deze muziek gespeeld wordt. Daddy waited up in the kitchen by himself. I came stumbling in that night with liquor on my breath. He said, son, I know this is still my home It's my way or the highway So I said, alright, I'm gone And before I slammed that door I said, I hate you He just shook his head And said, okay day kijken of ik eh, nog meer muziek van deze, deze jonge man kan vinden. Van deze Clay Davidson Unconditional, zo heet het nummer. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar zelfs de gitaren die huilden in dit liedje. En als je dan eh, hoort hoe dat hij op een gegeven moment zegt van I hate you. Dat is echt, dat is alsof het vanuit zijn tenen komt. Alison Krauss en haar Union Station hebben een nieuwe cd uitgebracht. En ze noemen de cd Paper Airplane. I put it all behind me, nothing left to do or doubt. Some may say, but every silver lining always seems to have a cloud. anticipated pleasure or unexpected pain No choice I fear And love is hard to measure met die eh, lange witte baard, beter bekend als Sinterklaas, die is inmiddels weer verdwenen. En de andere, die staat alweer te dringen. En soms dan vind ik het wel eens jammer dat die muziek, al, die muziek alleen maar gedraaid mag worden in december. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be Next all, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in will be dear to us once more. Someday soon we all will be together if the fates allow. Until then We'll have to Someday soon We all will be together If the fates allow Until then We'll have to gespeeld en mooi gezongen zeg. Winter Wonderland van eh, Tracy Lawrence. All Wrapped Up in Christmas, zo heet zijn cd die hij eh, pas geleden heeft uitgebracht. En de platenmaatschappij stuurde mij een, een berichtje en zei van ga naar die en die site en daar kun je die cd downloaden. En toen dacht ik meteen bij mezelf van die ga ik draaien in de eerstkomende country track.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 Want eh, ja, je kunt slecht midden in de zomer een eh, kerstnummer gaan draaien. Dan verklaart iedereen je helemaal voor, je weet wel. Indigo Girls, ook zij hebben een nieuwe cd uitgebracht. Beauty Queen Sister, zo heet deze cd. Twaalf tracks erop, allemaal door hun zelf geschreven. En daarnaast ook nog eens een keer uitgebracht onder hun eigen platenlabel en door hun zelf geproduceerd. Dit is Share the Moon. I can go one day without calling, two days without balling, three days without missing, but a lifetime of no kissing you. Something that I just can't do. I wish I could be there to share the moon. I got more back for the breaking, more callous for making, a lifetime for the aching. I got no need to run this battery down. I'm just trying to get the stain out. I wish I could be there to share the moon. Hey, la, la. I'm gonna love you till it hurts. I don't mind if I fireflies are returning. Nightfall is soft chirping. One trail of light staying on till dawn. I wonder who it's waiting on. I wish I could be there to share the Have you ever wondered how these arms of mine might They choose to cross the line Now I know you're thinking About me the way I'm thinking about now you don't have to wonder how these arms of mine might feel. You can stay in them forever. Crawford. Hij heeft het geschreven en hij zong het samen met zijn vrouw Lisa Beck. I Just Can't Believe It. En dat was hun eerste cd uit 2009. Eh, die hadden ze in, eh, in een paar maanden tijd hadden ze die opgenomen. Ergens in een eh, hele dure studio. Later kwamen zij een man tegen. Een gitarist die hun eerste cd ook geproduceerd had. John Inman, dat is die man. En die zei van de volgende keer als je weer eens een cd op gaat nemen. Neem dan niet zo'n dure studio, maar kom gewoon naar mijn huis toe. Eh, ik heb eh, achter mijn range heb ik een, eh, een hele grote schuur staan, heb ik omgebouwd tot studio. En als je wilt kun je daar wel opnemen. Ze zijn daar naartoe gegaan en zijn ruim bijna acht maanden bezig geweest met hun volgende cd. Maar toen konden ze op tijd inspelen wanneer ze maar zin hadden of wanneer ze inspiratie hadden. Sense of Lubeck. This place is just a sand daddy said to me You better catch the next bus out of town If you ever want to be free Don't you want to be free And the sands of Texas are still blowing Goedenavond, Pieter Jouwstra. Goedenavond, Don de Dit is weer CFM Politiek. Gezellig, hè? Ja, de woensdagavond, guur weer buiten, ja, ja, storm, regen. En in het gemeentehuis, is het warm. Ja, ik hoop ook in de huiskamers. Welkom luisteraars. precies. Kopje koffie erbij en gezellig luisteren naar de Zandvoortse Raad. Wat gaan we doen vanavond? We gaan luisteren naar de gemeenteraad. Ja, dit is eh, de laatste dit jaar, Pieter, zei jij mij. Ja, klopt. Oké, en in die laatste gaan we praten over het ontwerpbestemmingsplan Louis Davids Carré. Ja, dat heeft heel wat losgemaakt in Zandvoort in de afgelopen maanden. Ja ja, daar is een commissie eh, van... Eh, hoorcommissie is hoorcommissie ja, maar ook uit elkaar eh, gegaan. Precies, 250 bezwaarschriften zijn er ingediend. Ja, ja we hadden al nou. gezien dat er wat dubbele tussen Ja, man en vrouw, ieder een eigen apart bezwaarschrift. Dus. Maar goed, en dat, dat gaat dus vanavond onder de hamer. Ja, inderdaad. Het kan heel snel gebeuren dat de gemeente gaat zeggen, jongens, eh, we volgen de, adviezen van de hoorcommissie. En het wordt allemaal niet ontvankelijk verklaard. Ja. Nou, dan is het een hamertik. Dan zijn we om negen uur klaar. Jij had er wat studie van gemaakt. Eh, er zijn, de meeste bezwaren zijn niet ontvankelijk. Nee, het, eh, de enige bezwaar wat de hoorcommissie eigenlijk toegestaan heeft, dat is de exploitatieoverzicht over het Louis-Davis-trein 2. Want daar praten we over, niet één, maar over ja, twee. Ja, ja. En dat wijst de gemeente af. Die zegt dat hoeft helemaal niet en dat doen we ook niet. Nou, dat is het enige puntje wat er nog zit. En, en voor de rest, ja, moeten we afwachten. Wat wel opvallend is, en dat lees je in alle stukken door eh, dat de inwoners een beetje bang zijn voor de gemeente van ze regelen alles maar en... Ja, dat is een beetje achterdocht. Ja. Dat speelt in dit hele stuk mee. Achterdocht, weinig vertrouwen. Ja. En ik hoop dat vanavond dat vertrouwen hersteld wordt, want dan kan je weer aan de slag. Absoluut. Dan gaan we door naar het voorbereidingsbesluit ontwerp bestemmingsplan Dat is een hele... Ja, dat is een hele oude. Eh, dat moet je elk jaar moet je dat herhalen als het bestemmingsplan niet klaar is. Want anders krijg je ongewenste eh, activiteiten. En dat was vorige keer incompleet. Nu is te hopen dat het compleet is en dan kan het zo eh, door. Daar mag je vanuit gaan. Hamer, hamertik. Dan krijgen we een eh, huisvestingsverordening eh, verordening dat voor moet, Dat moet, want natuurlijk iedereen die een groot huis heeft, die denkt, weet je wat, ik ga een peuterspeelplaats beginnen. Ja. Nou, dat mag niet. Ja. Dan moet je voldoen aan de huisvestingswet. En daarvoor is dit raadsvoorstel om dat even vast te leggen. Gaat er ook mogelijk snel doorheen, Pieter. Hamerstuk. Ja. En dan eh, de belastingverordeningen. Jij verwacht ook dat... Er zijn een heleboel belastingverhogingen, maar wat ik begrepen heb gisteren ook in eh, de voorvergaderingen, het ronde debat en dergelijke. Ik verwacht een hamerstuk. Niet zoals in Hilversum de parkeerkosten eh, 300% omhoog. Nee, dus of we zijn om 9 uur thuis. Ja. En gezellig, dan kunnen we richting de kerst gaan. Ja. Of het wordt een latertje. Of het, nou, dan gaan we afwachten. Precies. Pascal, ben jij in de buurt? Want wij hebben hier weer twee technici zelfs. Een, eh, ik ben in de buurt, ja. En Jan Kool is er ook. Pascal van der Beek doen Dank wel.